benoemd tot ridder in de orde van het Legion d'honneur. De Amerikaanse acteur en filmregisseur kreeg de onderscheiding opgespeld door president Sarkozy. Die prees Redford voor zijn rollen in films als Butch Cassidy in The Sundance Kid en Out of Africa. De 74-jarige Redford kreeg de onderscheiding ook omdat hij zich inzet voor een beter milieu. Dan het weer bewolkt en hier en daar wat motregen. De komende ochtend vooral aan zee nog wat regen. In de middag en avond vanuit het noorden stevige buien.